Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet is bezorgd over boa's die steeds vaker met geweld te maken krijgen. Bijvoorbeeld in de trein gaat het mis. Een handhaver die in elkaar gemapt wordt omdat iemand aanspreekt op het niet dragen van een mondkapje vindt minister van Nieuwenhuizen niet kunnen. We moeten natuurlijk met elkaar eh, tegen corona vechten. Het zit gewoon in ons eigen gedrag. Wij moeten gewoon zorgen dat die boa's überhaupt niks te handhaven hebben. De boa's vragen voor de zoveelste keer om pepperspray en een wapenstok... zodat ze zich beter kunnen verdedigen. Maar daar heeft het kabinet nog niet op gereageerd komt een groot Nederlands onderzoek naar hersenschade door corona. Patiënten uit de eerste coronagolf worden voor langere tijd gevolgd... om te bekijken wat de effecten van het virus zijn op de hersenen. In de buurt van Rotterdam is gisteravond een automobilist van de weg geplukt... omdat hij veel te hard reed. Een Audi deed een wedstrijdje chasen met een dikke Mercedes... en die haakte op een gegeven moment af. Maar de Audi knalde met dik 200 km per uur door... De politie reed de automobilist van 20 uiteindelijk klem. De man is opgepakt en zijn rijbewijs ligt voorlopig op het bureau. Elke week kunnen ouderen uit het Zeeuwse Schravenpolder op donderdagavond in de lokale sporthal een patatje eten. Gezellig met z'n allen aan de bordjes warme friet. Maar ja, door corona kan dat nu niet. Ja, dat kan nu helaas niet doorgaan door de, eh, door de maatregelen. Dus eh, had onze manager het idee dat wij het friet één keer langs gaan brengen. Ja, een gratis frietje kwam gisteravond naar die ouderen toe omdat het de week van de eenzaamheid is. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik heb wat lekkers voor jullie mee. Ik heb een eh, kleintje friet en een eh, kroketje. Ja, eet smakelijk. Ja, Dankjewel. Ja, de gezelligheid hadden ze niet, maar als ze een patatje speciaal bestellen, hebben ze natuurlijk alsnog een uitje. Krijg je het weer nog, het blijft grotendeels droog tot vanavond. Soms zie je de zon zelfs eventjes. Het is een graad of 14. Vanavond wel buien en ook dit weekend blijft het regenachtig en rond de 14 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.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 Hans Klok die, eh, die eh, is gedesillusioneerd zijn koffers aan het pakken uit Las Vegas. Want de magier kan daar door het coronavirus ook niet meer optreden. Hij zegt wel dat hij weer teruggaat. Want het is wel het walhalla van de illusionisten. Zegt hij, we gaan weer verder met een plaatje. To do it, just in an Ashley Bloomfeld three cheers. My heart wants to thank those who followed the rules, stayed at home, you stopped COVID 19. It took you and I doing what was right, and we worked as a team. We're not out of the woods there'll be slips and falls, but we're finding our way. We're Het was een nummer van de Sound of Music... wat herschreven in verband met COVID-19. En zo zijn er heel veel nummers die uh, persiflages gemaakt hebben op, eh, op, op COVID. Een ander nieuwtje. Gisteravond is een 28-jarige conducteur op het station in Spaan zwaar mishandeld en bedreigd door vier mannen. De conducteur zag in een coupé vier mannen zitten zonder mondkapje. Ook had het viertal geen geldig vervoerbewijs. Toen de conducteur de mannen vroeg daarop de trein de volgende station te verlaten... werd hij bedreigd en in het gezicht gespuugd. De trein kwam daarna tot stilstand in Spaanwoude... en zowel de conducteur als de vier mannen stapten uit. Het viertal liep weg, maar drie van hen kwamen terug het perron op... en mishandelden de conducteur. Hij kreeg laken, klappen en kopstoten. Tevens werd, er, werd hij verbaal bedreigd. Na de mishandeling liepen de mannen weg in de richting van de Vrijheidsweg. De politie kon de vier mannen uiteindelijk aanhouden op, het, op de Robert Snurkweg. De mannen, 17, 18, 23 jaar uit Amsterdam... en een 18-jarige man uit Voorst... werden vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De politie zoekt nog naar getuigen van het voorval. Onder het motto, wees eens lief voor elkaar. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.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 A little goedemiddag. Dat was uh, Mannekoor, eh, het Karspoor met Mooiman. Ja, het is weer tijd voor uh, ons wekelijke item groep of artiest van de week. Ehm, vandaag draaien we heel veel muziek uit de jaren 90. Dus ik moest op zoek gaan naar een band uit de jaren 90. Dat viel toch tegen. Ik heb zitten kijken naar Enigma, Take That, Pearl Jam, The Prodigy. Too Unlimited, ook leuk. Dave Matthews Bands. Oasis natuurlijk een belangrijke. Portishead. Daft Punk en Supergrass. Maar uiteindelijk is het toch eh, Radiohead gekomen. En laten we gewoon beginnen met het eerste, het meest bekende nummer, denk ik, van eh, Radiohead, Creep. creep Eh, Creep van eh, Radiohead... van hun eerste album Pablo Honey uit 1992 alweer. Ik zei net dat het moeilijk kiezen was... want eh, eigenlijk is Radiohead ook niet echt een jaren 90 band. Ze zijn eind jaren 80 opgericht al... En ze zijn nu ook nog succesvol. Maar ik heb het toch gekozen omdat uh, volgens mij... Uh, een twee belangrijkste, hun mooiste albums wat mij betreft... Toch in, 90, in de jaren 90 zijn verschenen. Eh, het album OK Computer en het album ook eh, Kid A. Leuk om te vermelden dat die beide albums... die staan in de top 50 van eh, de Rolling Stone muziekblad. elke ja, tien jaar doet het radio... of nee, doet dat blad, Rolling Stone... een top 500 van alle albums. En als je daar toch twee eh, albums in de top 50 hebt staan... dan mag je je toch wel een gerenommeerd bandje noemen. Ik ben ook getriggerd eigenlijk door Radiohead... door een eh, eh, album OK Computer. Dat was in 1997. En dat was ik zwaar onder de indruk. Dat is zo ontzettend mooi. En dan had ik nog het mooiste nummer horen. Subterranean Homesick Blues. the smell of the warm summer air. I live in a town where you can't smell a thing. You watch your feet for cracks in the past. even stil, want het is zo'n mooi nummer. Dit was eh, Subterranean Homesick Alien van eh, Radiohead van hun album OK Computer. Door velen is dit uh, album toch wel als hoogtepunt en typering van de jaren 90 gezien of bestempeld eigenlijk. Ja. Wat heel duidelijk opvalt eigenlijk aan, de muziek, dat zijn toch wel de kenmerkende gitaarklanken van de band. Hè? de gitaar is toch wel een belangrijk item. Naast alle synthesizers en natuurlijk eh, de falsetto zangstem van de, van de zanger. Die heb ik eigenlijk ook nog niet even genoemd. Laat ik toch maar even de bandleden vermelden. Dat is natuurlijk Tom York, dat is de zanger. En schrijft ook veel van de muziek en de teksten. Dan hebben we twee broers, Johnny Greenwood en Colin Greenwood. Die zijn eigenlijk de gitaarmensen, de gitaar en de basgitaar. En dan hebben we nog Ed O'Brien ook gitaar en de backing vocals en heel veel effecten. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste mensen. Wat ook leuk is natuurlijk dat je toch het, eh, verschil kan horen. De, groei van de band vanuit Creep, eigenlijk een rock'n'roll, uh, eh, recht hoe recht aan nummer... naar het OK Computer, wat toch eh, complexer in elkaar zit. toch heel anders klinkt en wat mij betreft ook wel mooier ook voor hunzelf is eigenlijk Kriep een achterhaald station. Dat eh, willen ze ook niet meer spelen op uh, live concerten. Dus die zal je niet meer horen. Daarna zijn ze nog veel verder gegaan. Nog veel uh, elektronischer. Nog steeds meer synthesizers en effecten en zo. En dat is zeker op een Kit E album erg goed te horen. Hè? Kid E, zoals ik al zei, dat is, die staat nummer 20 in de Rolling Stone Top 50 Albums of All Times. Even de telefoon uitzetten. <laughs> Sorry. <laughs> Oké, dan gaan we maar meteen door naar eh, eh, een mooi nummer van de Kid A-album. En dat nummer heet Everything in the Right Place. dankjewel voor uh, Radiohead. Je loopt met je telelens door een dierentuin... en ineens wordt je huid volgescholden door vijf papegaaien. Dat overkwam nietsvermoedende bezoekers... van het Britse Lincolnshire Wildlife Park. Het leverde gelukkig vooral glimlachende bezoekers op. In de dierentuin in Lincolnshire staat bekend om zijn collectie van maar liefst 1500 papegaaien. Logischerwijs trekt dit veel vogelaars, van heinde en verren... die een blik willen werpen op de overweldigende verenpracht. De vogelaar werpt een blik op de papegaai... en de papegaai werpt met een paar krachttermen naar het hoofd van de vogelaar. De Britse dierentuin had het vijftal Afrikaanse roodstaartpapegaaien geadopteerd... waarna ze eerst in gezamenlijke quarantaine moesten. Eenmaal klaar voor het buitenverblijf bleken de beestjes hun vocabulaire wat te hebben uitgebreid. Helaas van het eh, soort dat je zou verwachten in een bruine kroeg van een favoriete voetbalclub die dreigt te verliezen. Na verluid hebben de papegaaien zichzelf de bloemrijke taalgebruik aangeleerd. Tijdens de sluiting van het park vanwege de coronalockdown de dierentuin was wel wat gewend, maar het vijftal maakte het wel heel erg bond. En dan hebben, ze, hebben we het nog niet over hun verenpracht. De bezoekers bleken het gezeld en het gelach van de papegaaien wel te waarderen. Voor kinderoortjes is het helaas wat minder geschikt. Daarom zijn de papegaaien toch maar in afzonderlijke lockdown geplaatst... in de hoop dat ze de geluiden van andere papegaaien overnemen. Daarnaast waren ze bang dat de andere papegaaien misschien het geld ook over zouden nemen. En dat zou een mooie bloer worden. Mocht het toch lastig blijken om de papegaai de bloemrijke taalgebruik af te leren... dan is het misschien een idee om een ruimte te maken... waar alleen toegankelijk is voor volwassenen. Een paar barkrukken eromheen en een tap... en het is alsof je met je vrienden in de kroeg zit. It is too late and it's too loud. But, Dad, this is the best part.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 I'm the scat man. Where's the scat man? But I'm a after me. It's a Scooby Dooby Scooby Dooby melody. I'm scat man. Sing along with me. It's a Scooby Dooby Scooby Dooby melody. Yeah. Nou, goedemiddag. We zijn er weer. We gaan het afsluiten. En ehm, niet voordat ik gezegd heb, eh, nog een keer over het eh, Stichting Hartenkind. 24 ehm, tot en met 31 oktober is er een eh, renactie. En die is nu corona coronaproef gemaakt. op het moment is hartafwijkingen nog steeds doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen onder de 15. Stichting Hart en Kind is de enige stichting in Nederland... die noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek financiert... naar hartafwijking bij kinderen. Dus kom in beweging en maak het verschil voor die 25.000 hartenkinderen in Nederland. En waar je ook loopt, jij bepaalt de route en het aantal kilometers. Dus voor Stichting Hartenkind en dat kunt u kijken op www.hartekind.nl voor eh, meer informatie erover. De, mm, morgen is er nog Goedemorgen met Zandvoort. Dinsdag zijn eh, Jan van Oever en Lucie van Brugge er met Zandvoort Lunst. En Pim en ik zijn er eh, volgende week vrijdag weer. Dan gaan we weer verder met het interview van Lucie en van Lucas. Ik maak daar een samenvatting van en dan gaan we weer even verder. En we hebben nog um, Is Akkerdaas die, eh, die we dan gaan bellen over pijn bij dieren.